12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat twee tankers in beslag zijn genomen... in de straat van Hormuz bij de Perzische Golf. Iran spreekt maar over één tanker. Het andere schip zou al de Iraanse wateren hebben verlaten na een waarschuwing. En de andere tanker is naar een Iraanse haven gesleept... omdat het zich niet zou hebben gehouden aan internationale regels. Groot-Brittannië noemt de Iraanse actie onaanvaardbaar. Het Britse kabinet is voor crisisberaad bijeen. Eerder legden de Britten een schip met Iraanse olie aan de ketting. Iran zei toen al met een tegenreactie te komen. Zo'n 100.000 mannen tussen de 25 en 45 zitten thuis... blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ze kunnen of willen niet werken. De afgelopen tien jaar is het aantal bijna verdubbeld. En de mannen tussen de 25 en 45 worden al de nieuwe probleemgroep voor de arbeidsmarkt genoemd. Nu zit zo'n 8% thuis, tien jaar geleden was dat nog 4,5%. Bij archeologische opgravingen in Valkenburg in Zuid-Holland... is een Romeinse inscriptie gevonden, vermoedelijk uit 125 na Christus. De tekst staat op een van de palen van een oude Romeinse weg... langs de huidige N206. En er staat COH2CR, een afkorting voor Tweede Cohort van Romeinse Burgers. Dat was een bouweenheid van het Romeinse leger... En hieruit blijkt volgens de conservator dat de Romeinse weg systematisch is gebouwd... en niet door de lokale bevolking of slaven. tot nu toe was niet bekend wie de weg had aangelegd. En Algerije heeft voor de tweede keer de Afrika Cup gewonnen. De voetballers versloegen in Cairo Senegal met 1-0. De enige treffer in de finale viel al in de tweede minuut door een gelukkig doelpunt. In de groepsfase van het Afrikaanse kampioenschap stonden Algerije en Senegal ook al tegen elkaar. Ook toen werd het 1-0. Het weer nog, vannacht veel bewolking. In het noorden en het westen wat regen, minima rond de 16 graden. Overdag trekken flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten over.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 the club. Ain't awake, wobblers and dubs. When I jump on the mic, it erupts. Positive vibes, always show love down the speakers. My MP3s and the greasy stuff. Don't need a cosign or feature. Bruv. The baseline hot like heater.